met het NOS Journaal. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie voor het gemeentehuis van Doetinchem. Honderden mensen demonstreerden daar tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Agenten voerden charges uit toen vuurwerk en stenen naar de ME werden gegooid. Meerdere demonstranten zijn opgepakt. In het gemeentehuis werd vergaderd over de opvang van asielzoekers. Raadsleden zeiden dat dreigen en schreeuwen niet de oplossing is. Volkswagen legt twee Duitse fabrieken stil. De vraag naar elektrische auto's groeit langzamer dan verwacht. Vooral nieuwe type elektrische auto's worden minder verkocht dan verwacht. Dat komt mede door de Amerikaanse importheffingen. Volkswagen legt de productie een week lang stil... en ook worden medewerkers minder ingezet. De organisator van het Eurovisie Songfestival, de EBU... wil eerder een besluit nemen over de deelname van Israël... Dat zei Songfestivalcommentator Cornald Maas vanavond in de talkshow Eva. Omroep Avro Tros bevestigt aan de NOS een uitnodiging te hebben gekregen voor de stemming daarover. Die is begin november in plaats van december. Eerder deze maand werd al duidelijk dat Nederland niet meedoet aan het Songfestival als Israël ook weer meedoet. Dat geldt ook voor verschillende andere landen. Na Feyenoord, PSV en Ajax hebben ook FC Utrecht en Go Ahead Eagles... de eerste speelronde in het Europees voetbal verloren. FC Utrecht verloor in de Europa League met 1-0 van Olympique Nyonnais. Go Ahead Eagles werd in de Europa League met 1-0 verslagen door FC Boekarest. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. De ochtend begint zonnig, later op de dag meer bewolking.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 See all my stars align. This is the moment, my final turn. Destiny beckon, I never reckon second best. I won't look down. This is the moment, the greatest moment. moment, the greatest moment, the sweetest moment. that, cuatro. bottle of wine, dollar nine, get a bottle of wine.